Daarom zet de gemeente een pontje in. Een restaurant in Kaatsheuvel stond vanmiddag blank... nadat een gemaal was stilgevallen... Het rioolwater liep vervolgens via de toiletten de eetzaal binnen... en een kerstlunch moest worden geannuleerd. In de grote rivieren is de piek van het hoogwater nog niet bereikt. De verwachting is dat het water in de Rijn, Waal en IJssel... tijdens de feestdagen nog 2 meter zal stijgen... tot 3,5 en 4 meter boven normaal. En ook in Duitsland zijn er op meerdere plekken problemen door het hoogwater. Het dorp Windehausen in het midden van Duitsland is geëvacueerd vanwege de overstromingen. Volgens Duitse media stond het water in het dorp op sommige plekken 1 meter hoog en is ook de elektriciteit uitgevallen. Ruim 500 dorpelingen zijn elders opgevangen. In het noorden van Duitsland zet Hamburg zich schrap voor een snelle stijging van rivier de Elbe, die midden door de stad loopt. Het vliegtuig dat sinds donderdag aan de grond werd gehouden op een Franse luchthaven vlakbij Parijs is vertrokken naar India. De Franse autoriteiten kregen eerder een anonieme tip dat er sprake was van mensensmokkel. In het Roemeense toestel zaten ongeveer 300 passagiers uit India. Een groot deel vliegt nu terug naar dat land. Op sociale media gaat een video rond van honderden gevangen Palestijnse mannen en jongens in hun ondergoed. Ze worden door Israëlische militairen vastgehouden in een voetbalstadion. Op de beelden zijn Israëlische tanks te zien die rondrijden. De mannen en jongens lopen geboeid in een rij en worden bewaakt door militairen. De beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.